Misschien ben je ze wel eens tegengekomen op YouTube, Insta of TikTok. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. Op dit kanaal praat ik over investeren, mindset en allerlei dingen rondom geld. Ik ben ervan overtuigd dat deze video een van de meest waardevolle video's zal zijn waar jij ooit op hebt geklikt. In deze video ga ik het hebben over welke ETF je nou moet kopen. Maar soms verdienen ze geld met hun financiële vlogs of als jij vervolgens hun tips opvolgt zonder dat ze dat erbij vertellen. Ook geven sommigen specifiek advies aan iemand en dat mag niet zomaar. De toezichthouder doet nu verder onderzoek. Finfluencers die de regels blijven overtreden kunnen een boete krijgen. Mensen die betrokken waren bij de zogeheten Bulgare-fraude... hebben ook compensatie gekregen in de toeslagenaffaire, heeft de correspondent uitgezocht. Je geheugen opfrissen? De Bulgare-fraude speelde in 2013. Criminelen ronselden mensen in Bulgarije om hier toeslagen aan te vragen. Nu blijkt dat er compensatie voor het gedoe met de kinderopvangtoeslag... naar mensen is gegaan die worden gelinkt aan de Bulgare-fraude. Mensen dus die daar geen recht op hadden. Restaurants proberen te redden wat er nog te redden valt met kerst. Door de lockdown proberen ze op alle mogelijke manieren toch nog hun klanten te bedienen... die eigenlijk een tafeltje hadden gereserveerd op 24, 25 of 26 december. Dit restaurant in Meppel dekt de tafel nu maar bij de gasten thuis. Om de sfeer wat te volgen en het gevoel te geven dat wij eh, zelf daarmee betrokken zijn... De restaurants hopen met afhaalmaaltijden en bezorgingen toch nog van hun vers ingekochte producten af te komen. En anders? Ja, weggooien is in principe geen optie. Eh, dus mocht er na de kerst nog van alles eh, ja, zijn waar we mee zijn blijven zitten, ja, dan zal het zeker naar de voedselbank gaan. En dan het weer. Het is koud en op sommige plekken ook mistig.